Koenen met het NOS-journaal. De gegevens van ruim 5000 studenten van de hogeschool... waar boeken kunnen worden besteld. Onder meer het adres, e-mailadres en de boeken die studenten hebben besteld... lagen op straat. De Saxion heeft de gegevens gelijk weer offline gehaald... en heeft het gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Profvoetballer Virgil Misijan moet vier maanden de cel in... voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een man van 68. Dat gebeurde tijdens een verkeersruzie... Het slachtoffer liep een gecompliceerde enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Missy Jan kwam in Nederland uit voor Willem II. Hij speelt nu voor een club in Bulgarije. Bij een bomaanslag op een moskee in Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen. Een zelfmoordterrorist liet een bom afgaan en even later ontplofte 200 meter verderop een tweede bom. De lokale politie denkt dat terreurgroep Boko Haram achter de aanslag zit. Die is de laatste maanden weer actief in het gebied nadat ze er zijn verjaagd. En de griepepidemie is na 18 weken voorbij. Vorige week lag het aantal mensen met griep voor de tweede achtereenvolgende week... onder de grens die wordt aangehouden voor een epidemie, meldt het Nivel. En de griepepidemie begon begin december en duurde twee keer zo lang als gemiddeld. En na Pasen leek het ook al even alsof de epidemie voorbij was... maar dat kwam omdat toen veel huisartsen dicht waren... en zich minder mensen met griepklachten melden. Het weer nog vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Een morgen zonnige periode en een graad of 16. S'avonds kan wat regen vallen. En vanaf donderdag droog met meer zon en nog wat warmer.